Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vorige maand zijn de huizenprijzen opnieuw sneller gestegen dan in de maanden daarvoor, meldt het CBS. Koopwoningen waren gemiddeld 12,9% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste toename sinds 2001. Ook valt op dat er in mei veel minder woningen van eigenaar zijn gewisseld dan een jaar geleden. Jaarlijks worden er miljoenen producten vernietigd in de Britse distributiecentra van Amazon. Televisiezender ITV heeft dat ontdekt. Televisies, laptops en stofzuigers worden naar recyclecentra en vuilstorten gereden. De spullen zijn nieuw, ongebruikt of teruggestuurd, maar nog wel in goede staat. De praktijken hangen volgens ITV samen met het bedrijfsmodel van Amazon... waarin vernietiging soms goedkoper is dan opslag. Het bedrijf ontkent dat de producten naar de vuilstort verdwijnen. Premier Johnson heeft een onderzoek aangekondigd. Vanaf volgende week maandag wordt in Italië de mondkapjesplicht voor buiten afgeschaft, kondigt de minister van Volksgezondheid aan. De versoepeling geldt alleen voor de witte zones in het land, waar de verspreiding van het virus het laagst is. Momenteel valt nagenoeg heel Italië daaronder. In het OV en in binnenruimtes moeten Italianen nog wel een mondmasker dragen. Als eerste actieve American voetbalspeler ooit heeft Carl Nassib bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. De verdediger van de Las Vegas Raiders zegt dat hij al jaren tegen dit moment aanhikte. Nassib is niet de eerste NFL-speler die uit de kast komt, maar wel de eerste die dat doet terwijl hij nog in de competitie speelt. Regisseur Steven Spielberg gaat films maken voor Netflix. En productiebedrijf Amblin Partners gaat meerdere films produceren voor de streamingsdienst. Welk bedrag daarmee gemoeid is, is niet duidelijk. En het weer nog. Vandaag zo nu en dan zon, maar in het zuiden kan later op de dag een bui vallen. Het wordt 16 graden in het Waddengebied tot 19 graden in het zuiden en oosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Goed nieuws over de afsluitdijk, want die is in beide richtingen weer helemaal begaanbaar bij de Stevinsluizen. De technische storing is namelijk opgelost, dus je hoeft niet meer om te rijden via Flevoland.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 I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time.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 De huizenprijzen zijn in mei opnieuw sneller gestegen dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Koopwoningen waren 12,9 duurder dan een jaar eerder. Justitie verdenkt een man uit Bunschoten van seksueel misbruik van zeven kinderen. De man van 34 zit al sinds eind vorig jaar vast. En het voetbalstadion in München wordt morgen niet verlicht in de kleuren van de regenboogvlag. Dat was bedacht als protest tijdens de wedstrijd Duitsland-Hongarije vanwege een Hongaarse anti-homo-wet. Maar de UEFA heeft de actie verboden. En het weer nog, af en toe zon, in het zuiden kans op een bui.